Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de BN'ers die het slachtoffer is van deepfake porno video's die rondgaan op het internet... is modeontwerpster OJ Gulsen. Bij de talkshow Sophie en Jeroen vertelden ze hoe ze erachter kwam. Ik werd hier best wel de opgeschrikt. Ik kreeg zaterdag best wel een brutaal appje van een AD-journalist. Die zei van, hey, eh, weet jij dat jij figureert in allerlei porno eh, video's, deepfake-video's? Eh, nou, ik kwam best wel hard binnen. Dus ehm, ik heb gevraagd aan mijn manager of ze het wilde opzoeken. Want ik vond het zelf heel naar om zelf op zoek te gaan. Ik heb het zelf ook nog niet gezien overigens. Maar... En zij bevestigde mij dat ik inderdaad in meerdere van dat soort video's eh, te zien ben. En uh, ja, heel druk met allerlei eh, smerigheden. <laughs> Maar ja. ja, ik, vond, ik ben er wel van geschrokken. Vooral omdat het zo makkelijk lijkt te kunnen. Gulsen gaat ook aangifte doen. Een andere presentatrice, Sylvana IJsselmuiden, bekend van Dumpert... zegt nu ook dat ze het slachtoffer is geworden van die deepfake video's. In Frankrijk zijn nog steeds grote anti aan de gang. Op meerdere plekken zijn politieinvallen... waarvoor 4000 agenten worden ingezet. Onder meer in de stad Marseille zijn grote antidrugsacties. Dat zegt correspondent Frank Renaud. In Marseille zelf werden gisteren bijvoorbeeld 750 agenten ingezet... die in vijf wijken invallen hebben gedaan, drugs, wapens in beslag hebben genomen... aanhoudingen in verricht. En volgens president Macron zijn in totaal in Marseille 82 aanhoudingen verricht sinds maandag. Maar dus ook acties elders in het land. En daar worden inderdaad 4000 agenten per week voor ingezet. Alleen al bij afrekeningen in het drugscircuit in Marseille vielen afgelopen jaar 49 doden. De vrouwen van Ajax zijn hard onderuit gegaan tegen Chelsea in de Champions League. Ze verloren met 3-0. En dan zegt scheidsrechter Caputi, het is klaar. Ajax verslagen. Op alle waarden die er zijn in voetbal zijn ze verslagen door een topploeg in de Champions League. We zeiden het van tevoren al. Je loopt het risico dat je alle kanten op gevoetbald wordt. Dat is in periodes ook echt gebeurd. Ajax kansloos onderuit in de Johan Cruijff Arena tegen Chelsea. Uiteindelijk stopt de teller bij 3-0. De voetbalsters van Ajax moeten het volgende week in de return tegen Chelsea doen zonder middenveldster Lily Johannes. Zij pakte vanavond een gele kaart na een te late tackle en is daardoor geschorst. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, op veel plekken droog. Vooral in het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen een zacht dagje bij zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam... de A10 West richting Den Haag. Voor liever meer 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in de weg.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 You're just too wonderful, I'll never find the words. that telling of, spelling of, I mean, they just aren't swelling up. You're just too much, and oh, so very, very, ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing this love song from the birds to tell you that Ja, beste luisteraars, welkom terug bij ZFM Jazz op deze zondagochtend 17 maart. En eh, ik begon de uitzending van het tweede uur wederom met, een van de twee, met twee van de artiesten die deze dag eh, speciaal in dit programma in de spotlight staan. Monty Alexander en Frits Landersbergen. En u hoorde Monty aan het begin Frits en zijn compaan bassist eh, Hassan Shakur zelf aankondigen. En u hoorde Monty zingen. Dat doet hij regelmatig ook tijdens zijn concerten. Hij is natuurlijk voornamelijk pianist. En ik moet zeggen, niet een heel begaafde zanger... maar het is toch leuk om hem ook een keertje te horen zingen. In dit geval met Too Marvelous for Words. Eh, ik heb klaarstaan nu Scott Hamilton. Ook een graag geziene gast in het verleden in eh, de krocht bij de concerten. Scott wordt hier begeleid door eh, Gary Wiggins... Dennis Irwin, eh, Gary Wiggins op piano... Dennis Irwin op bas en Connie Kay... die ook bij het Modern Jazz Quartet speelde, op drums. Van de Concord CD Radio City... spelen we het nummer Apple Honey. Met in de laatste noten duidelijk hoorbaar Connie K op drums. Tijd voor een eh, mooie ballad. En ik heb eh, wat klaarstaan van de laatste cd die Shirley Horn maakte. Shirley Horn, zowel pianiste als eh, zangeres... bracht haar laatste cd uit twee jaar voordat ze overleed. En die cd was getiteld May the Music Never End... Eh, en in, op deze cd kon ze al niet meer piano spelen... vanwege een geamputeerde voet eh, in verband met haar diabetes. Vandaar eh, Shirley alleen vocaal en George Master Hazy op piano. Het was een opname van 3 en 5 februari 2003 in de Hit Factory in New York. En uh, luistert u naar haar interpretatie van het Beatle-nummer Yesterday. Why do you have to go? I don't know. <laughs> He didn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as if they're here to stay not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Cause yesterday came. Now I need a place to hide away. prachtige verstilde balladuitvoering van Yesterday door Shirley Horn. Eh, we gaan terug naar eh, een van de twee artiesten van de dag, Monty Alexander weer. Eh, en behalve veel jazzy nummers laat Monty zich ook altijd nog inspireren door zijn afkomst uit Jamaica en met name de muziek van Bob Marley. Ik heb hier een opname, een live opname van het Mont, eh, van het eh, Berkeley Performance Center. En eh, Monty speelt hier bijgestaan door Hassan Shakur op bas... en Willie Jones III op drums. Het bekende Bob Marley nummer No Woman, No Cry. dat is natuurlijk eh, niet de goede. Eh, we gaan nu draaien wat ik eh, had klaarstaan. Dat is nummer 17 en dat is de Sonny Stit met Topside. ja, dat waren de klanken van Sonny Stitt en Howard McGee. Eh, een zangeres die we niet zo vaak horen, maar die ik toch wel erg leuk vind, is uh, eh, Stacy Kent. En Stacy Kent wordt op deze opname van haar cd The Changing Lights uit 2013 eh, bijgestaan door Graham Harvey op Fender Rhodes, Jim Tomlinson op, op fluit, Jeremy Brown op bas en Joshua Morrison op drums luistert u naar het geestige nummer, tenminste dat vind ik. Waiter, oh waiter. Waiter. Waiter. Waiter. cuisine. But what you've handed me is in a language I've never seen. And the way my companion here keeps gazing over at me makes me feel like I'm drifting further and further out to sea. Everything looks so frightening, everything here looks so nice. not the kind they use in Paris. What is this crab and lobster foam? What's in this cassoulet? While my companion's so at home, so terribly au fait. I need some words of wisdom, I need you to take my side. For very soon I know will come the moment to decide. Won't you help me through this menu? Won't you please just catch my eye. So waiter, oh waiter, please help me out tonight. Underneath that stiff tuxedo, you must be human too. You'll have had your days of heartbreak and days when your dreams came true. This menu is as baffling as anything I've ever seen. And the way he looks across at me with his sardonic gaze makes me feel I'm drifting further out into the choppy waves. Everything looks so frightening, everything here looks so nice. You'll have had your days of heartbreak and days when your dreams came true. geestige nummer van Stacey Kent, Waiter Oh Waiter... waar ze hem vraagt om er te helpen met het in het Frans geschreven menu te ontcijferen. Ik vind het altijd een rollig nummer. Een artiest die ik ook graag draai, dat eh, weten mijn trouwe luisteraars... is eh, de pianist Gene Harris. En eh, ik heb hier klaarstaan een hele mooie opname... van het 20e Concord Festival All Stars... Eh, Gene heeft altijd voor het eh, label Concord eh, gespeeld. En we horen hier naast Gene Harris... Harry, Harry Sweets Addison op trompet... Red Holloway op de noor, Ray Brown op bas en Jeff Hamilton op drums. Het bekende nummer CC Rider.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 Eh, we keren weer terug bij Monty Alexander. Nou, we hebben al echte swingende jazz van Monty gedraaid. Ik heb wat eh, Bob Marley werk eh, gedraaid van Monty. Maar Monty is ook wel iemand van het gospel repertoire. en dat weeft hij ook meestal door zijn concerten heen. Ik heb hier weer een eh, live opname van eh, de tour die hij met Hassan Shakur op bas... en onze Frits Landersbergen op drums maakte. In dit geval een opname uit een eh, concert wat hij in Duitsland gaf. En het is een bekend nummer. Het heet What a Friend We Have in Jesus. Luistert u naar Monty Alexander. Ja, en dat was een swingende What a Friend We Have in Jesus van Monty Alexander. Bijgestaan door Hassan Chakour op bas en Frits Landersberg op drums. En daar eh, komt Frits alweer kijken, eh, maar nu aan de vibrafoon. Eh, ik heb hier voor me staan het European Swing Quintet. Frits die speelt graag met eh, mensen ook van buiten, Nederlands, eh, buiten Nederland. En in dit geval is dat eh, Pasquale Michaud op piano. we horen Andy Cooper op klarinet en zingend. Frits op vibrafoon. Edwin Corsilius op bas. En Erik Koger, die we ook veel in de krocht zien, op drums. Het is alweer een opname uit 2012. En de cd is getiteld Dancing Alone. En eh, we gaan luisteren naar Always on the Road. En dat is een eh, nummer geschreven door uh, Frits Landersberger zelf. Luistert u naar het European Swing Quintet. Always on the road, singing on the road. being on the road again. That's what we're living for. Always on the road, singing on the road, swinging on the road again. We'd like to do some more. Pasquale on piano, Eric on drums, and Edward playing bass. Fritz on vibes, and I am singing a smile on every face. Oh, always on the road swinging on the road, swinging on the road again. That's all we wanna do. Whoa! laatste nummer alweer. Het loopt tegen twaalfen. Ja, met mooie jazzmuziek kan je zeggen time flies. Eh, we gaan eruit met een, eh, ja, voor mij altijd eh, heel dierbaar concert. ik draai daar vaak stukken van. Het is namelijk een live concert opgenomen in Carnegie Hall op 29 juni 1982. Dus al heel lang geleden. Maar fantastisch concert. En het concert werd gegeven door Mel Tormé, zang, Jerry Mulligan, bariton en ook zingend, George Shearing, piano en een grote big band die voor die gelegenheid getiteld was de Jerry Mulligan Orchestra. We gaan er dan ook uit. Ik hoop dat u vandaag genoten heeft van eh, weer de gevarieerde jazzmuziek... en de twee in het zonnetje gezette muzici Monty Alexander en Frits Landersbergen... We gaan eruit met het nummer I Sent For You Yesterday and Here You Come Today.